10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende partijen willen opheldering van staatssecretaris Harbers... over het uitzetten van Jezidis. Vanochtend werd bekend dat de IND hen terugstuurt... naar opvangkampen in Noord-Irak... ondanks internationale zorgen over hun veiligheid. Regeringspartij de ChristenUnie, GroenLinks en de PvdA... vinden het terugsturen onverantwoord. De PvdA stelt Kamervragen. In Marokko zijn zeker 16 migranten verongelukt. Ze zaten in een busje dat in een irrigatiekanaal terechtkwam... waardoor is onduidelijk. 17 andere inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het uiterste noordoosten van Marokko... tussen de kustplaats Nador en de Algerijnse grens. Er zouden 50 migranten in het busje hebben gezeten. Er wordt nog onderzocht onder welke omstandigheden. Ze kwamen uit landen ten zuiden van de Sahara. De chauffeur van het busje is na het ongeluk gevlucht. Nador ligt vlakbij de Spaanse enclave Melilla... waar jaarlijks tienduizenden migranten Europa weten binnen te komen. De douane heeft in de haven van Rotterdam 1600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een vracht bananen uit Costa Rica. De politie volgde de lading die naar Dordrecht werd gebracht. Daar werd de chauffeur van het transport aangehouden, een 40-jarige Bulgaar. Cocaïne wordt vaker verstopt tussen bananen. Versproducten blijven maar kort in de haven staan... en daardoor is de kans op controle kleiner. De schade aan de trein die bij Castricum werd vernield lijkt mee te vallen. Dat zegt de NS na onderzoek. Zo'n 50 mensen werden vanmiddag in Castricum door de politie uit de trein gehaald... omdat ze bezig waren het interieur te vernielen. Een van hen is gearresteerd. Mogelijk volgen later meer arrestaties. De NS wil de schade op de daders verhalen. Het weer. Vanavond hier en daar nog een bui. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Vooral in het westen en zuidwesten. Er staat minder wind dan vandaag. En met 11 tot 14 graden blijft het fris.